Nu het kabinet alle landen op oranje heeft gezet... niet reis als het niet noodzakelijk is... worden ook de vakanties naar de Canarische eilanden en de Antillen geschrapt. De afgelopen dagen stonden er nog lange rijen in de vertrekhallen op Schiphol. Minister van Nieuwenhuizen onderzoekt of ze een reisverklaring verplicht kan stellen... om onnodige vluchten zoveel mogelijk te voorkomen. De Amerikaanse vicepresident Pence wordt vrijdag gevaccineerd bij een openbaar evenement, zegt het Witte Huis. Aankomend president Biden krijgt het coronavaccin volgens een medewerker volgende week. In Europa hopen Duitsland, Frankrijk en Denemarken nog voor het einde van dit jaar te kunnen beginnen met coronavaccinaties. Voorwaarde is wel dat het Europees Medicijnagentschap het Pfizer-vaccin heeft goedgekeurd. De verwachting is dat dit komende maandag al gebeurt. Het lijkt erop dat in Nederland niet eerder dan in januari gevaccineerd gaat worden. In Vlaardingen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Hij overleed op straat. De politie is achter een mogelijke verdachte aangegaan. Toen hij weigerde te stoppen is er gericht op hem geschoten... waarbij de verdachte gewond raakte. De toedracht van het incident in Vlaardingen is nog onduidelijk. Ajax heeft op het nippertje de achtste finales bereikt van de KNVB-beker. Vlak voor tijd stond FC Utrecht nog met 4-3 voor. Maar in de laatste minuten wisten de Ajaxiden er 5-4 van te maken. Ook PSV en VVV Venlo gaan door in de bekercompetitie. De Eindhovenaren wisten in Doetinchem met 2-1 te winnen van de Graafschap. Venlo won uit met 4-1 van Almere City. Het weer. De bewolking neemt snel toe en vannacht trekt een regengebied over het land... bij een minimumtemperatuur van 6 graden.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 Ah, you looking for a girl like me. La, la, latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey. Esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need you all of my life, yeah, baby baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Hot. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a Voy buscando una chica quiero otras y eso es.